uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Belastingdienst heeft jaren geleden onjuiste informatie gebruikt... om kinderopvangtoeslagen voor honderden ouders stop te zetten. Staatssecretaris Snel heeft die info recent nog gebruikt... waardoor de Kamer verkeerd is geïnformeerd. Blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en Trouw. De fiscus deed in 2014 onderzoek naar een gastouderbureau in Eindhoven... omdat er een vermoeden was van fraude. Nieuwe inspecties lieten juist positieve bevindingen zien... maar die informatie is door de Belastingdienst genegeerd. Koning Willem-Alexander heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd... om in Nederland een herdenking bij te wonen. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst na een bericht van de Telegraaf. Het gaat om een uitnodiging voor de herdenking van de slag om de Schelde in Terneuzen op 31 augustus. Die slag was cruciaal voor de bevrijding van Nederland en België 75 jaar geleden. Het is nog niet duidelijk of Trump de uitnodiging accepteert. De Amerikaanse ambassadeur Hoekstra vindt dat het kabinet nog altijd te weinig geld uitgeeft aan defensie. Worden honderden miljoenen euro's extra vrijgemaakt om in de buurt te komen van de NAVO-doelstelling van 2% van het bruto binnenlands product. Maar Hoekstra zegt in de Volkskrant dat die doelstelling bij lange na niet wordt gehaald. Volgens hem komt het percentage uit op 1,3 het leger van Myanmar heeft zich opnieuw schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen, zegt Amnesty International. Het zou gaan om het doden en verwonden van Rohingya-burgers, executies zonder proces en marteling. Eerder zijn al honderdduizenden Rohingya naar Bangladesh gevlucht vanwege het geweld in Myanmar. Het weer, vandaag vrij zonnig en droog. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de avond is er in het zuidwesten kans op een bui. Morgen meer bewolking met kans op wat regen, maar wel iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de ring A10, Koenplein richting Amstel. Daardoor tussen Amsterdam Slotermeer en Amsterdam Velde 10 minuten vertraging. Het verkeer richting Utrecht kan het beste de ring Noord volgen.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 The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. They solemnly convene to make the scene. La la la la la la la la la. bass and drum going around like bum bum bum. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of lumping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. I was 16 pints of rum and then I go bum bum.